Levy Levi van Eck met het NOS-journaal. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in verschillende migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Volgens de hulporganisatie is er in de kampen een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Save the Children roept landen daarom op om de kinderen en hun families terug te halen. Of er Nederlandse kinderen in de Syrische kampen vastzitten is niet duidelijk. Een luitenant van de Amerikaanse kustwacht is opgepakt... omdat hij volgens justitie een aanslag wilde plegen. In rechtbankdocumenten staat dat de man van 49 onschuldige mensen wilde vermoorden... op een schaal die in de VS zelden is vertoond. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden... Op zijn lijstje met mogelijke slachtoffers stond onder andere Nancy Pelosi... de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De verdachte hangt al jaren neonazistische ideeën aan. Zijn doel zou een wit vaderland zijn. Minister van Nieuwenhuizen gaat scherper toezicht houden op het CBR. Dat kampt met grote achterstanden bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen. De achterstanden hebben onder andere te maken met de vergrijzing. Het aantal aanvragen van 75-plussers van een gezondheidsverklaring om hun rijbewijs te verlengen is flink gestegen. Acteur Edwin Jonker en zangeres Edcilia Rombly spelen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in The Passion. De muzikale show van de EO en KRO en CRV over de laatste uren van het leven van Jezus wordt op 18 april voor de negende keer uitgezonden. Deze keer is Dordrecht het decor van de show. Het thema dit jaar is eenzaamheid. Presentator Klaas van Kruistem doet verslag van de processie. Martijn KB is de verteller. Het weer, het is wisselend bewolkt bij minima rond de 5 graden. In de ochtend kan er in het noorden een buitje vallen. Verder schijnt overdag regelmatig de zon en dan wordt het een graad of 13.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 We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk escapes me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget.